Goedemiddag, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne is terrein aan het terugwinnen in het oosten en het zuiden van het land. Dat melden een Amerikaanse militaire denktank en het Britse ministerie van Defensie. De Oekraïense president Zelensky bevestigde gisteren voor het eerst dat er een tegenoffensief is begonnen. De frontlinie in Oekraïne is ruim 1000 kilometer lang. Op veel plekken hebben de Russische troepen zich ingegraven. Vertegenwoordigers van de Europese Unie zijn vandaag in Tunesië. Onder meer premier Rutte en voorzitter Van der Leyen gaan daar praten met de Tunesische president. De Europese delegatie zet vooral in op een migratiedeal, zegt correspondent Kizia Hekster. Omdat er heel veel migranten vanuit Tunesië naar de Europese Unie reizen. Tien keer meer, elf keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En met de delegatie nu en Van der Leyen en de Italiaanse premier en de Nederlandse premier... lijkt het er in ieder geval op dat er wel iets in de maak is. Want anders ga je niet met zo'n hele zware delegatie afreizen naar Tunesië. Tunesië zei voor het gesprek al dat het niet de grenswacht van andere landen wil worden om migranten tegen te houden. De stroomstoring in Vlaardingen is opgelost. Monteurs hebben de oorzaak gevonden en de bijna 11.000 klanten die de dupe waren hebben weer stroom. Sinds vanochtend 7 uur zaten ze zonder. In een hoogspanningsstation was een onderdeel kapot gegaan. Dat is nu vervangen. De rook die uit het station kwam was niet het gevolg van een brand. En het was even schrikken voor politieagenten in de provincie Groningen gisteravond. Ze kregen een melding binnen van een raket die in het water lag. Vonden ze eerst maar moeilijk te geloven en nadat ze waren uitgelachen van de bijzondere melding... gingen ze toch maar even kijken. En wat bleek, de melder had gelijk. Er leek toch echt een 6 meter lange raket in het water te liggen. Het lachen verging de agenten snel en ze schakelden meteen de explosieve opruimingsdienst in. Die deed onderzoek en concludeerde... het is geen raket, maar een brandstoftank. Hoe het ding daar terecht kwam is een raadsel. Dan nog het weer. Vanmiddag 29 tot 32 graden. Staat af en toe een licht windje. Vanavond koelt het af.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 don't wanna fight my money's in a bag in the The future's overdue. Yeah, I know that. the players in here dressed to kill. Choose a winner who has flavor, looking on for style. Only the best can pass the test. Let me check you out. I'm the last of a fierce competition. Get a view from a better position. Never cross and they got my attention. You're my, my, my, my superstar. Keep showing me moves that are blazing. you you're teasing my imagination.